NOS Nieuws van 6 uur. Amber Brandsen met het NOS Journaal. De Britten gaan waarschijnlijk volgend jaar juni naar de stembus... voor een referendum over hun EU-lidmaatschap. Dat meldt de krant The Independent. De Britse premier Cameron wil dat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de Europese Unie, maar dan moet er wel flink hervormd worden. Zo is hij in Brussel in gesprek over strengere migratiewetten en vindt hij dat het afstaan van bevoegdheden aan Europa moet stoppen. In Beeldhoven zijn elf bewoners van een verpleeghuis geëvacueerd vanwege hevige rookontwikkeling. De brandweer kreeg halverwege de nacht een melding van een brand, maar er bleek niets in lichterlaaien te staan. Volgens de veiligheidsregio Utrecht is de rookontwikkeling waarschijnlijk veroorzaakt door een kapotte oplader van noodstroomaccus. Het pand wordt gelucht. De bewoners van het verpleeghuis zijn in een ander pand op het terrein opgevangen. Een Transavia-vliegtuig uit Gerona is gisteren in de problemen gekomen. Tot drie keer toe werd de landing afgebroken. Het toestel probeerde eerst te landen op de luchthaven van Rotterdam... maar moest uiteindelijk naar Schiphol uitwijken voor een noodlanding. De Boeing had technische problemen en daarbij ook veel last van het slechte weer. De passagiers zijn ongedeerd gebleven. Een dag na de Noordwesterstorm rijden de treinen vandaag weer volgens het spoorboekje. Het treinverkeer had gisteren veel last van de storm. Zo was tussen Almere en Lelystad 300 meter bovenleiding naar beneden gekomen... en lagen op verschillende trajecten bomen op de rails. Ook alle snelwegen zijn inmiddels weer vrij. Door de zware storm viel gisteren één dode. Een man uit Strijen kwam om het leven toen een boom op zijn auto viel in het Gelderse Wolfhezen. Het weer. Vanochtend schijnt de zon geregeld.